Kees Groot met het NOS-journaal. Newt Gingrich is van plan de race om de republikeinse nominatie voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen voor te zetten. Dat liet hij weten na zijn grote nederlaag bij de voorverkiezingen in Florida. Romney versloeg Gingrich daar vannacht met 46 tegen 32 procent. De anderen, Rick Santorum en Ron Paul, bleven daar nog veel verder bij achter. Gingrich zei na afloop dat het nu een race tussen twee kandidaten is. Nevada is de volgende staat waar voorverkiezingen zijn. Pakistan spreekt tegen dat zijn veiligheidsdiensten nauw samenwerken met de Taliban in Afghanistan. Een regeringswoordvoerder reageerde op berichten van de BBC dat Pakistan weet waar de kopstukken van de Afghaanse Taliban zich schuilhouden. Ook het Afghaanse leger zou in het geheim samenwerken met de Taliban. Volgens de BBC staat dat in een geheim NAVO-rapport gebaseerd op de voren van 4000 gevangen Taliban en Al-Qaeda-strijders. Pakistan noemt de berichtgeving lichtzinnig en zegt dat het zich niet bemoeit met Afghaanse aangelegenheden. Volgens Pakistan zijn er juist vandaag luchtaanvallen uitgevoerd op schuilplaatsen van Taliban-leiders in de bergen aan de grens met Afghanistan. Greenpeace is vannacht gestopt met een actie in de haven van IJmuiden, onder meer vanwege de kou. Actievoerders blokkeerden sinds gistermiddag een van de grootste vissersschepen van Europa. Greenpeace wil voorkomen dat het schip uitvaart. De organisatie vindt dat de megaschepen de wereldzeeën leegvissen en wil dat staatssecretaris Bleker zijn beleid verandert. In Rotterdam zijn vannacht acht flatwoningen ontruimd vanwege brand. Drie mensen moesten met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. De brand begon in een wietplantage in de kelderbox van de flat in de deelgemeente Delfshaven. Het weer helder en koud. Het is min 11 tot min 5 graden. Vanmiddag veel zon.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 A4 richting Amsterdam bij knooppunt Ippenburg 3. En verderop bij hoogmaten 6 kilometer na een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. A9 maar richting Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt Draasdorp 6. Op de ring Amsterdam de A10 tussen knooppunt de Nieuwe Meer en knooppunt Koenplein 10 kilometer door spoedreparatie. Bij knooppunt Koenplein is de linkerrijstok ook afgesloten. Je kunt er ook het beste omrijden via de Zeeburger Tunnel. En tussen afwit IJmuiden en Sloten op de ring staat nog 3 kilometer. A12 naar Den Haag tussen Zoetermeer Noodorp 4 en verderop 3 kilometer voor Den Haag Malieveld. A13 richting Rotterdam tussen Delft Noord en Afritberg Roodreis 5. A15 richting Rotterdam 3 kilometer bij Sliedrecht West. A16 Rotterdam in de richting Breda op de parallelrijbaan Rotterdam Feyenoord 5 kilometer. Daar is de rechterreis ook dicht door een ongeluk. Op de A20 naar Gouw Gouda. Bij Knopend Kleinpolderplein 3 kilometer door een autobrand. En er is één rijstrook dicht. Op de andere rijbaan staat 3 kilometer bij Rotterdam Prins Alexander. Op de N14, Den Haag richting Leidsendam, daar staat 3 kilometer tussen Den Haag Mariahoeve en de aansluiting met de A4 3 kilometer.